Vrijdag wordt er meer duidelijk na de ministerraad. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad willen alleen F-35, zoals er ook passagiersvluchten komen. Een fabrikant van borstimplantaten hoeft geen schadevergoeding te betalen. Het bedrijf Allergan was namens 60.000 vrouwen voor de rechter gesleept... omdat vrouwen klachten zouden hebben gekregen van hun siliconen implantaten... zoals spierpijn, haaruitval en problemen met het immuunsysteem. De rechter zegt nu dat daar geen bewijs voor is... en haalt daarbij een recent onderzoek van Nederlandse ziekenhuizen aan. Die zeiden toen dit. De resultaten uit ons onderzoek zijn heel geruststellend... voor vrouwen die graag een borstreconstructie willen met een siliconen borstimplantaat. Omdat, ja dit uitwijst dat er dus geen verband is tussen het krijgen van zo'n borstreconstructie en het uiteindelijk ervaren van die klachten die ook wel breast worden genoemd. De borstimplantaten waar deze zaak over gaat worden inmiddels ook niet meer gebruikt. Ze zijn in 2018 van de markt gehaald. De politie heeft in een appartementencomplex in Amsterdam 26 verwaarloosde konijnen gevonden. Ze kregen nauwelijks te eten, hadden geen beweegruimte en de vloer lag volgens agenten bezaaid met keutels. Alle konijnen zijn in beslag genomen en naar een opvanglocatie gebracht. Volgens stadszender AT5 is ook voor de bewoner passende zorg geregeld. En een terugroepactie van Dille en Camille. De winkelketen waarschuwt voor vier typen glazen die hittebestendig zouden moeten zijn, maar dat zijn ze niet. Bij grote temperatuurverschillen kunnen ze barsten of kapot spatten. Het gaat om geribbelde glazen. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen grijs met vooral in het westen en noorden regen. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 60 kilometer file. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Kropen Diemen en Kropen Muidenberg. Een half uur extra reistijd na een ongeluk.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 Informatieborden op de perrons lieten vanmiddag een wit scherm zien... en ook was de informatie in de reisplanner niet altijd actueel. Inchecken met een bankpas of telefoon kan nog steeds niet... Een man van 26 is veroordeeld tot 10 jaar cel vanwege zeer ernstige zedenmisdrijven. Volgens de rechtbank in Groningen is hij onder meer schuldig aan twee verkrachtingen... en aan ontucht met minderjarige meisjes. Bij wie de rekening komt te liggen, dat is de moeilijkste vraag... in de formatiegesprekken tussen D66, CDA en VVD. Dat zegt VVD-leider Jesu Goes. Inhoudelijk wil ze niets over de besprekingen kwijt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar droog... en het koelt af tot zo'n 6 graden. Dit is ZFM. Z Z F One, two, three, not only you and me got 180 degrees, and I'm caught in between counting one, two, three.